Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft in Amsterdam het wapen gevonden... waarmee vrijwel zeker Redouan B. is geliquideerd... de broer van kroongetuige Nabil B. In de buurt van de vluchtauto lagen twee vuurwapens... en op één daarvan zijn DNA-sporen van twee verdachten gevonden. In totaal zitten er nu vier mensen vast in de zaak. Drie mannen uit Hilversum, Den Haag en De Lier... en een vrouw uit Wassenaar. Hun voorarrest is vandaag verlengd. Ze zitten alle vier in volledige beperkingen, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. In de Duitse stad Duisburg zijn bij een botsing tussen twee metro's tientallen mensen gewond geraakt. Twee van hen zijn zwaar gewond, meldt de politie. Het was geen frontale botsing en mede daardoor vallen de meeste verwondingen mee. Over de oorzaak van het metroongeluk in Duisburg is nog niets bekend. Nederlanders moeten flink minder vlees gaan eten, zegt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. De overheid moet volgens de Raad de vleesconsumptie terugdringen omdat het beter is voor het milieu. In het advies wordt gepleit voor een aangepaste schijf van vijf en een duurzame landbouw met een kleinere veestapel. Ook moet de overheid overwegen om vlees duurder te maken. Winnie Mandela krijgt een staatsbegrafenis. Ze wordt op 14 april begraven in Johannesburg, heeft de Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa bekendgemaakt. Op andere plaatsen worden dan herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Vandaag gebeurde dat al bij het huis van Winnie Mandela in Soweto. De anti-apartheidsactiviste overleed gisteren op 81-jarige leeftijd. De zevende etappe in de Volvo Ocean Race is gewonnen door het Nederlandse team Brunel. De boot van schipper Bouwe Bekking zeilde in ruim 16 dagen van Nieuw-Zeeland naar Brazilië... en kwam een kwartier eerder over de finish dan de nummer 2, team Dongfeng. Door de overwinning stijgen de Nederlanders in het algemeen klassement van de zesde naar de derde plaats. Het weer, toenemende kans op buien, mogelijk met hagel, onweer en windstoten. Morgen opnieuw buien, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De meeste vertraging nog in de Randstad op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Ketelplein, 8 kilometer, kost je ruim 20 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 na een ongeluk tussen Watergraafsmeer en Osdorp, 9 kilometer. De rechterreis ook is dicht, vertraging daar een kwartier... Na 16 Rotterdam richting Breda. Bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De ook is afgesloten. Vertraging daar een kwartier. Verderop richting Breda bij Randweg Dordrecht 9 kilometer. Dat kost je nog ruim een half uur.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 Her eyes that night, they had me hypnotized. Two hearts collide. I should have held on tight. Can't get her off my mind. Neon Smoke is het nieuwe album van Gord Benford. De titelsong hoorde je zojuist en die is op single verschenen. Wat de Sleep at the Wheel in de States is, is de Western Swing Authority in Canada. Hun meest recente song, Extraordinary, zingen ze samen met Jason McCoy. De Stampeders zullen de charts niet meer halen, maar Song on the Radio blijft waard om gedraaid te worden. My mother always told me I was special. <laughs> That's so sweet. That I'd be head and shoulders above the crowd. You can't understand the stress of always being best and living with a mind so well endowed. telling me I'm special according to the dictionary. Well, I'm a textbook intellectual, a highfalutin thinker, that's me, me. unparalleled academically. But I want to be normal, just like that setting on the dryer. Yeah, be normal. Need an answer? Just inquire. Well, my head's so full of brain. It's called familial macrocephaly. Well, it's in the name. I'm not to blame for extraordinary me. Well, I give you my left brain to have one thought that's plain and simple. One where every little detail doesn't have to be a symbol of the meaning of life. Woe is me. Well, my effervescent person reality. Just wants to be normal. That's positively pedestrian. I'll just be normal. Be so much brighter than the rest of them. It's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm all that and a piece of cake. Extraordinary me. It isn't always fun to be the chosen one, but technically speaking to be critiquing me Cause you're no, no Average Right in the middle, my friend Look at that, a bullseye No, no, no, you're right beside that Higher engine bass Capital B Brains, top heavy I can't even bend over to pick something up All you hear is I wanna be normal Just like they say on the drive Just be normal so much higher. Well, it's difficult to be so great. There's no need to pontificate. Well, I'm clever and distinguished. Some say quite the cunning linguist. It's just the way I gotta be. Extraordinary me. Look at me. Look at us. Look at them.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 Ik heb het antwoord, bij het begin. Mr. Honky Tonk is geproduceerd door Dean Miller, de zoon van Roger. Dit product is het meest verfijnde, gepolijst en professionele album van Dallas Moore tot nu toe. Je kunt hem scharen onder het outlaw-genre, met de titelsong als mooiste track op dit album. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Here comes Mr. Honky Tonk, he's talk It's Storms van Lorita Benitez en de Heartache te kunnen waarderen moet je een liefhebber van echte country zijn. En meer, in het bijzonder eigenlijk, een liefhebber van de zogenaamde Bakersfield Sound.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 Tanya Tucker begon als kindster in de country en bleef op een uitstap naar de rock na altijd in deze stijl zingen. Tucker werd geboren in Texas. Omdat haar vader geregeld een andere baan had, groeide ze op in verschillende plaatsen. Ze kreeg saxofoonles vanaf haar zesde en besloot dat ze liever wilde zingen op haar achtste. Toen countryzanger Mel Tillis haar hoorde zingen, was hij onder de indruk en liet hij haar optreden in zijn shows. Sinds de jonge jaren in haar zangcarrière wordt ze geroemd vanwege haar rijpe stem. Haar eerste plaat, Delta Down, 1972, op haar dertiende, bereikte de zesde plaats in de country charts. Delta what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? And did I hear you say... He was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. She's 41 and her daddy still calls her baby. And all the folks round Brownsville say she's crazy. Cause she walks down scared me. In her younger days, they called her Delta Dawn, Prettiest woman you ever laid eyes faded rose from days gone by. And did I hear you say he was meeting you here today? to take you to his mansion in the sky. Delta Dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? was meeting you here today to take you to his mansion in the sky. Delta dawn, what's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? was meeting you here today you Wade Bowen noemt zijn nieuwe album Solid Ground, met daarop So Long Sixth Street, zijn Texas album omdat aan het project is meegewerkt door mede-Texanen Miranda Lambert, Jack Ingram en John Randall. Yeah, I think it's time. out of quarters to play. I'm all out of rhymes. I got a few loose strings. I'm gonna Sea of Heartbreak is geschreven door Paul Hampton en Hal David en opgenomen door Don Gibson in 1961. De song bereikte de tweede positie in de country charts. Nadien is de song door tal van andere acts gecoverd, waaronder Johnny Cash, Poco, Everly Brothers en als duet door Roseanne Cash en Bruce Springsteen. In het tweede uur kan er weer een nieuwe versie aan toegevoegd worden. De original van deze week. I Just Wanna Be Happy. Susan Lilly is meer dan een songwriter. Meer dan een meisje met een gitaar. Ze is een allround entertainer met een achtergrond in theater en comedy. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Met The Long Road is onlangs Hilde Vos eerste EP verschenen. Daarop is ook Standing at the Station terug te vinden. Koster tracht in de huid van Jean Clark te kruipen en zingt zijn Fair and Tender Ladies. Ilse de Lange laat de Common Linnets even voor wat ze zijn en gaat weer op de solotour. Oké heet haar eerste resultaat en is onlangs op single verschenen. Heeft jammer genoeg weinig of niets met country te maken. right he was, a handsome gambler. He had a chain. tell you some sweet loving stories. He made you rather be in some dark hollow where the sun refused to shine. was het blokje country uit eigen land. De muziek van Dallas Moore laat zich herkennen door een recht toe, recht aanpak. Het is een soort levensstijl met krukken in de kapsalons en houten dansvloer in de bars. Outlaw music optima forma. Home is where the highway is. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. mountain out of Phoenix. Smell that sweet perfume of desert rain. A few more hours and I'll make California. Walk the streets of Bakersfield again. Kentucky seems so far away this evening. I go back with each shot of Jim Beam. Tonight I'll probably go to sleep in Texas. That's where I go when I drift off to dream. with my friends, they're on the line. coast, I've always been a rambler. I'll see and do it all before I die. My old stomping grounds in Carolina, way out west in big Montana skies. They say this land is your land and it's my land. The heaven up above instrumentaaltje tot besluit van dit eerste uur. Red Rose en de Roadrunners nemen ons mee naar San Angelo. Zometeen nog een uur country. Crossroads, Case de small town man. Ain't nothing special about me. Oh, I never done nothing with my life. but I just had to agree. He said, I live Clay County all my life. He said with a kind of sigh, Oh, I was born and bred in this two bed shack, and this is where I'll die. a handful need a nothing kind of life. I got three second-hand kids and a second-hand car and a plain kind of second-hand wife. Oh well, we once broke up, Jolene and me. We was worse off living apart. Oh, and I cut out beer and cigarettes. Oh, since they put this valve in my heart, I watched the weather on the TV and I read about sport and crime.